When you're in love and you are wondering if he really your search is over and done, catch a bee, and if he don't sting you, you're in a spell that's just begun. in the park. Prachtig nummer van deze Barbara Streisand, Guilty. Dat zou ik eigenlijk willen draaien, maar daar is een ander nummer voor in de plaats gekomen. En dat heette gewoon Hello Dolly. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekrie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes.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 dat moet je je soms wel eens afvragen. Waar ben je nu? En dit is al een oudje, hè? Je weet wel van de Beatles. John en Yoko. jaren geleden. Toen kwamen er twee cd's uit, een blauwe en een rode. En dat was in, eh, in het jaar 2000. En alle nummer 1 hits van de Beatles waren daarop eh, terug te vinden. Dus ook dit eh, Ballad of John and Yoko. Ja, een, een, eenzelfde soort cd is er ook uitgekomen met de 20 grootste liefdesliedjes. En die zijn van Tom Jones. En daar kan dit natuurlijk niet op ontbreken. till all the seas run dry. Till then I worship you. Till the tropic sun grows cold. Till this young world grows old my darling, I'll adore. to dream. Till then, I'm yours. Be more. de meest begeerde man op aarde geweest, denk ik zo ongeveer hoor. En dit is ook zo'n liedje wat eh, jaren geleden al eens ooit eh, op cd gezet is. En eh, als u van mijn leeftijd bent, hè, dan kunt u haar nog goed herinneren. Blondie met Heart of Glass. inmiddels alweer een eh, moderne versie daarvan hoor. Van dat Heart of Glass van Blondie. Je weet wel, die dame met uh, dat onafscheidelijke kauwgom tussen haar tanden. Dat was wel een grote hit hoor. Wekenlang nummer 1 gestaan in de top 40. Ah, Sting. Kom. Hij heeft het over the shape of his heart. He deals cards as a meditation. never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a pride probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. play the jack of diamonds. You may lay the queen of spades. You may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.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 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Kent u het eh, liedje Storybook Children nog van... Eh, eh, Sandra en Andres, jaren geleden. iedereen dacht van, dat is door hunzelf geschreven. Maar nee hoor, het is geschreven door Chip Taylor. En dat is een grote singer-songwriter uit Amerika. I Don't Believe In That is ook nog zo'n prachtig nummer... wat door diezelfde Chip Taylor is geschreven. En dat allemaal van het album Unglorious Hallelujah. I don't believe in that, what you said. I don't believe in that. don't believe in that, what you said. I don't believe in that. If one dies, then I die too. So do you. A piece of you dies. And I believe in that, what I said. I believe in that. and we were 15,000 lost in Grant's cavalry. And we crowned him with the thorns in Calgary. And we trapped men on the beach in Normandy. And we have died a billion times, you and me. And I believe in that, what I said. I believe in that. believe in that, what I said. I believe in that. If one dies, he lives on in me. I believe in that. And he's in you too. Think about it. Just think about it. we were tortured in Seville back in 48. And we were there in the courtyard with OJ. And we were hobbled with Stillwell back in Mandalay. And it don't go away, it never does. I believe in that, what I said. I believe in that. coffin nap. Stop it now. I believe in that, what I said. I believe in that. And I believe in that. Oh, I believe in that. come on strong, but you Echte winnares van The X Factor of The Voice of Holland. Wat was het nou ook alweer? Dat weet ik niet meer precies. Maar Lisa, zij heeft terecht gewonnen. En ze heeft nog een cd uitgebracht en daarna heb je er eigenlijk nog maar heel weinig meer van gehoord. Hè? Boom Boom Homework. Van John Lee Hooker. Boom, boom, boom, boom. gonna shoot you right down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor you talking to me? That baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet. How, how, how, how. Whoa! That to talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk. zeg dan altijd een mooie bak Harry wat er vandaan komt van deze John Lee Hooker. Hij heeft uh, eh, menig een helemaal kunnen vervoeren met zijn muziek hoor. Maar dat geldt ook voor deze formatie. 10cc met Dreadlock Holiday.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 En dat heeft heel wat ophef gemaakt toen de tijd, toen zij net begonnen. Maar dat is allemaal vergeven hoor. En dit herkent u ook wel, hè? All you ever do is bring me down. stukje muziek wat eh, aanstekelijk werkt.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 After midnight, we gonna let it all hang. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all laid After midnight, we're gonna let it all hang Heeft u ook wel eens dat u voor uw eh, cd-kaart staat en dat u bij uzelf denkt van... Oh, die cd, die ben ik al lang uit het toog verloren. Dat was ook met deze. Een cd uit 1985 eh, al. Nou ja, het stond eerst op eh, LP, daarna is het op cd gezet. In 1996 kwam het tevoorschijn op cd. De cd van Reba McIntyre, getiteld On My Own. So many times said nu dat ik tegen u verteld heb dat er in 2009 een cd uitkwam met eh, andere woorden heette cd. Het waren allemaal nummers die eh, ergens in de top 2000 hebben gestaan en daarna vertaald zijn naar het Nederlands. Een aantal zangers en zangeressen uit Nederland die hebben die cd onder hun hoede genomen en hebben er prachtige teksten op gemaakt. Zo van uh, Dalen diep, hemelhoog. Het origineel was River Deep, Mountain High. En dit is Esther Hart die het zingt. Ooit had ik een lappenbol toen ik nog klein was. Gekocht van wat er overschoot. Als die pop heb ik je lief. waar ik zal zo trouw zijn als dat hondje. of a room without a view. How could I find you?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 Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een verkiezingsdebat van 1 Vandaag zijn de partijen hard in botsing gekomen over het sociale gezicht van het kabinet. PvdA-leider Cohen en SP-voorman Roemer benadrukten dat het kabinet de rekening van de crisis bij de verkeerde groepen legt... Cohen noemde het asociaal. De lijsttrekkers van VVD en CDA in de Eerste Kamer, Hermans en Brinkman, benadrukten dat nu moet worden ingegrepen en dat er keuzes moeten worden gemaakt. Bij iedere demonstratie staat de oppositie vooraan, zei Hermans. Brinkman noemde groei van de werkgelegenheid de beste sociale zekerheid. PVV-lijsttrekker De Graaf zei dat er zonder massa-immigratie helemaal geen bezuinigingen nodig zouden zijn. D66-leider Pechtold verweet de PVV massa-hysterie. De Libische leider Gaddafi erkent niet dat er demonstraties zijn in de straten van de hoofdstad Tripoli. Dat zou blijken uit een interview met de Amerikaanse journaliste Christiana Mampour. Ze meldt op Twitter dat ze vandaag met de Libische leider heeft gesproken. Gaddafi zou hebben gezegd dat zijn mensen voor hem zouden sterven om hem te beschermen. Ook zei hij volgens Armanpoor dat zijn mensen van hem houden. Wanneer het interview met Gaddafi wordt uitgezonden is niet duidelijk. De Koerdische beweging PKK heeft het bestand opgezegd dat ze in augustus eenzijdig had afgekondigd. De PKK zegt dat Turkije niet serieus heeft geprobeerd een uitweg te zoeken in het conflict. Hoewel het staakt het vuren nu van tafel is, is de PKK niet van plan aanslagen te plegen. Volgens een verklaring wordt er nu gekozen voor een defensieve strategie. De PKK staat in Europa en Amerika op de lijst van terreurorganisaties. De beweging vecht al tientallen jaren voor meer rechten voor Koerden. Die vormen bijna een vijfde van de Turkse bevolking. Het weer.